het NOS nieuws van 4 uur. Stopt. Hij is het eens met de wethouder Sociale Zaken van Rotterdam. Die wil zelf een uitkering kunnen stopzetten... terwijl nu een lange procedure bij de immigratie- en naturalisatiedienst nodig is. Daardoor kan de uitkering van een werkloze Poolse of Roemeense bouwvakker... een half jaar doorlopen, ook als hij maar kort in Nederland heeft gewerkt. als je vindt dat dat sneller kan. Consumenten en zakelijke klanten kunnen vanaf 1 juli een financiële compensatie krijgen bij langdurige storingen van telefonie, televisie en internet. Minister Kamp is klaar met de wetswijziging die dat mogelijk maakt. Telecombedrijven moeten de compensatie verplicht gaan betalen bij storingen die langer duren dan 12 uur. Minister Kamp zegt dat de minimumcompensatie van één dag abonnementsgeld voor een storing van 12 tot 24 uur wettelijk wordt vastgelegd, maar dat aanbieders zich ook mogen onderscheiden van hun concurrenten door hogere bedragen te betalen. De Raad van State heeft kritiek op de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Die krijgen de mogelijkheid om in één keer een grote hoeveelheid internetverbindingen af te tappen. De gegevens mogen drie jaar worden bewaard. De Raad van State vindt één jaar genoeg. Het toezicht op de inlichtingendiensten wordt verdeeld over twee instanties. De Raad van State ziet liever één organisatie die alles in de gaten houdt. In de zomervakantie hebben ruim 650.000 Nederlanders gebruik gemaakt van Airbnb. Dat is een stijging van 60% vergeleken met vorig jaar. Airbnb is een internetdienst om bij particulieren een appartement of een huis te boeken populairste vakantiebestemming was Parijs. In Nederland was de populairste bestemming Amsterdam. En dan het weer. Vanavond steeds meer opklaringen. Vannacht koelt het af tot een graad of drie en er is kans op mist.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 Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Eén rijstrook is daar dicht. A20 Hoek richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 10 minuten. A27 Gorkum richting Almere tussen Knobbert Lunet en Beeldhoven 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Maren en Leusten 10 minuten.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 Vier plaatsen gedaald in zijn 24ste eh, week alweer. En de hoogste notering, ja, kan ook niet anders, was dus de nummer 1. Hey, dit uur gaan we kijken naar de Nederlandse top 40, maar eerst door met de nummer 13.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 This feeling, I wanna go with there's no way we're hiding away from this tonight. This tonight. Can tell you all, man, by the way I see you staring across the room I should be on this. Yeah, you know what you gotta do tonight.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 Hey, we gaan beginnen aan de top 10. Die ga ik compleet voor je draaien. Maar niet voordat ik even een paar platen heb vernoemd. met een mooi nummertje ervoor. Want waar zou ik ongeveer zijn gebleven? Oh ja, volgens mij bij 17. 17 was nog Sia samen met Kendrick Lamar met Greatest. Selena Gomez. Kill 'em With Kindness vinden we op een 16e eh, plaats. Op nummer 15 staat Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling... en Mike Perry samen met Shine Martin met The Ocean vinden we op een 14e eh, plaats. Op nummer 13 staat Clean Bandit samen met Louisa Johnson met Tears. En de nummer 12 is in handen van eh, Katy Perry met Rise. En de nummer 11 die hoorde je net. Britney Spears samen met G-Eazy met Make Me.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 I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.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 Summer You. Dit is eh, de nummer 8. Zak Noël met Soundball met de eh, Trumpets. You see that girl with the big tic tac, she give me the, gimme the. Head to the floor, girl, me the, me the. Bend over, girl, and me. trumpets blow. deze week. Heile Steinveld. Samen met uh, eh, Gray NZ. Met het prachtige nummer Starvin. collega's van eh, Radio 538 die presenteren inderdaad ehm, op dit moment de Nederlandse top 40. En ik ga hem even in eh, vogelvlucht eh, een beetje doornemen. En als ik zeg vogelvlucht, dan bedoel ik ook echt vogelvlucht. De nummer 40 deze week in de Nederlandse top 40 is in handen van Dior samen met Elvis Crespo met Bailar. Nummer 35 is nieuw binnengekomen. De Chainsmokers samen met Phoebe Ryan met All We Know. Ook nieuw binnengekomen is de nummer 33 Ronnie Flex met Plek als dit wij samen met uh, eh, Afrojack, Used to Have It All. Nieuw binnengekomen op eh, nummer 29. Nou, dan gaan we even kijken wat er nog meer uh, uitslaat, uitstaat, er, bovenuit schiet, et cetera. Bruno Mars bijvoorbeeld drie weken lang in de lijst met zijn 24 Karat Magic op nummer 9. Op nummer 8 vinden we dan Jonas Blues samen met JP Cooper met Perfect Stranger. Die ondertussen alweer twee weken lang uit de Europese lijst is. De nummer 7 is in handen van uh, eh, Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. Major Lazer staat op nummer 6 met Cole Porter en Martin Garrix in The Name of Love op nummer 5. De nummer 4 dan is uh, Calvin Harris met eh, My Way. De nummer 3 is in handen van The Weeknd met Starboy. Vorige week ook op nummer 3. Vorige week ook op nummer 2. Deze week op nummer 2 is Let Me Love You van DJ Snake en Justin fucking Bieber.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 Ariana Grande samen met eh, niemand minder dan de billen Nicki Minaj. Met eh, Side to Side. En daarvoor de Tiamo met Drop Dead Low. Plaat waar Hans was naar helemaal op uit zijn dak aan het gaan was hier in de studio. Jazeker, die is er ook weer. Want zo direct om 5 uur begint Zandvoort draait door, maar dan anders. Toch nog steeds het maar anders erachter? Ja. Ja, ja, ja. ja. Nou, het is heel anders, zeg maar. Want hij heeft een eh, Dell-laptop eh, met een Apple-logo. Dus zeker weten een andere. Maar die is van Jannie. Dus dan mag het wel weer. hey, eh, zo direct gaan we aan de top 3 beginnen van deze week. Maar niet voordat ik nog een paar... Uh, nieuwtjes heb verteld aan je. Want uh, Miley Cyrus, ja, Miley Cyrus wordt op gezette momenten gespot met een enorme verlovingsring. De ring met de steen van 3,5 karaat heeft ze echter niet altijd om. En dus rijst eh, geregeld de vraag hoe het nu zit met de relatie tussen Liam Hemsworth en eh, Miley Cyrus. Dit is echt heel raar, wordt er gezegd, want dit is eh, als een echt sieraad. Terwijl die voor mij vooral gemaakt zijn van gummiberen en andere snoepdingen. Zo vertelt Miley Cyrus bij een bezoek aan Ellen DeGeneres. Cyrus draagt de verlovingsring die ze van Liam Hemsworth kreeg niet altijd. Ze zien er niet goed uit samen en dan vervang ik hem met die een van een eenhoorn of een Looney Tune. Ik draag hem omdat eh, Liam van me eh, houdt, zo zegt ze. Nou, dus dan zal ze wel uh, verloofd zijn. Of, ah, je weet het maar nooit met die mafkezen daar in het Amerikaanse showbiz wereldje. Hey, uh, even kijken. Taylor Swift dan. Want Taylor Swift als Katy Perry waren afgelopen zondag te gast op het verjaardagsfeestje van niemand minder dan Drake in West Hollywood. De Canadese rapper gaf een feestje vanwege zijn 30ste verjaardag in de nieuwe club Delilah. Taylor was helemaal klaar voor een eh, feestje, maar toen ze zich eh, realiseerde dat Katy Perry en John Mayer er waren, bleef ze zitten aan haar tafel. Zo werd de US Magazine ons te vertellen. Nou, ze wilde geen grote scène en vertrok eh, toen ze door had dat zij er ook waren. Voor Katy maakte het niet uit dat Taylor er was. Daar staat ze boven. Ze wil gewoon een gezellige avond hebben. Nou, Katy Perry en Taylor Swift lijken daarmee nog steeds uh, rivalen van elkaar te zijn. Taylor Swift en John Mayer gingen in 2009 een tijdje met elkaar... en ook de vriendschap tussen die twee is flink bekoeld. Nou, tot zover eh, de nieuwtjes uit het uh, showbizland. We gaan luisteren naar de top 3 van deze week, hoe die eruit ziet. Maar niet voordat we gaan luisteren naar de top 3 van vorige week. Nummer 3. betrouwbaar, maar wel origineel.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 Ik ben benieuwd wat we allemaal van hem gaan meemaken de komende jaren hier in het uh, koude kikkerlandje. Justin Bieber was dat samen met DJ Snake, de nummer 1 van deze week in de Euro Breakdown hier op CFMS Zandvoort. 26e jaargang aflevering 43 van vrijdag 28 oktober 2016 zitten weer op. Deze week hadden we 14 stijgers, 5 zittenblijvers, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Bruno Mars is erin gekomen en de Chainsmokers. En Jonas Blue en eh, Dalton hebben helaas de lijsten moeten verlaten. Hey, ik dank jullie weer voor het luisteren naar eh, deze aflevering. Zo direct naar de klok van 5. Veel plezier met eh, Zandvoort eruit door. Het hele team zit er alweer klaar voor. En ik ben er volgende week gewoon weer bij om 3 uur met de top 40 van Europa.